Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Willem Engel is vandaag opgepakt. De frontman van Viruswaarheid heeft volgens het OM langere tijd berichten gedeeld op social media... waarmee hij anderen zou hebben aangezet om strafbare feiten te plegen. Vanochtend werd hij opgepakt. rustig, wat is dit? Ik, luister Wat ik is zal, dit? Ik zal het uitleggen. U bent aangehouden van opruiming. Wij gaan u overbrengen naar eh, bureau Maconieplein. Dan wordt hij voorgeleid voor een hulpofficier van justitie. En dan heeft hij ook recht op een advocaat. De advocaat van Viruswaarheid noemt de arrestatie van Willem Engel een volle aanval op critici en oppositie. Willem Engel hoort vrijdag of wie langer vast blijft zitten. In de hoofdstad van Japan zitten ongeveer 2 miljoen mensen in het donker na een aardbeving. De beving was in de buurt van Fukushima en had een kracht van 7,3. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Tot nu toe zijn 8000 mensen uit Oekraïne opgevangen in Nederland. Al zijn waarschijnlijk nog meer vluchtelingen hier, want mensen die bij familie of vrienden zitten tellen niet mee in de cijfers. En vandaag is het niet de allerbeste dag om je auto door de wasstraat te halen. Een flinke wolk Sahara-stof trekt over het land. En dat is niet het enige, vertelt weerman Gerrit Hiemstra. Vanaf middernacht gaat het in het westen ook wat regenen. En later trekt die regen naar het oosten. En daarmee kan ook een deel van het stof eh, kan naar beneden komen. Dus morgenochtend kunnen de auto's wel eens eh, ook onder het stof zitten. Er zijn inmiddels al wat meer rode potloden gebruikt, want het is de laatste dag dat je kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sommige stembureaus trekken alles uit de kast om mensen over te halen om langs te komen, ziet onze verslaggever in Zwolle. Ik sta in een kartcentrum, met Spiksplint, een nieuwe kartcentrum in Zwolle. En in een hoekje daarvan, daar hebben ze een stembureau ingericht. Ben je nou de eerste keer stemmer, dus ben je een jongere en mag je voor het eerst naar de stembus, nou, dan eh, kan je met een brief eh, van de gemeente je hier melden en mag je na het stemmen mag je even 10 minuten de kartbaan op. Ook deze jongen kwam langs. We kregen een brief met z'n allen van eh, ja, dat we mochten karten bij het stemmen, omdat we eerste keer stemmen waren. Ik dacht, nou ja, dat is toch mooi even meegenomen. Het weer nog.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 Op de A7 van Zaanstad naar Horen staat bij de afrit Avenhoorn een file van 2 kilometer. Een vertraging is ruim 10 minuten. En verder ook 10 minuten oponthoud op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen.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 Rusland en Oekraïne zouden achter de schermen werken aan een zogenoemd neutraliteitsplan, meldt de Financial Times. In dat plan zou onder meer een wapenstilstand zijn opgenomen en de belofte dat Rusland zich terugtrekt uit Oekraïne. Oekraïne moet op zijn beurt afzien van lidmaatschap van de NAVO. Frankrijk wil in 2027 geen olie en gas meer uit Rusland importeren. Premier Castex kondigde in een televisietoespraak een reeks plannen aan... die Frankrijk, die Franse bedrijven en huishoudens moeten helpen om dit op te vangen. Het weer, toenemende bewolking en komende nacht valt er wat regen.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 deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit.